11 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Door de aantrekkende economie is het aantal vakantiebaantjes dit jaar flink gestegen. Persbureau ANP maakte een rondgang langs een aantal uitzendbureaus waaruit dat blijkt. Zo zegt Young Capital dat er dit jaar 40% meer vacatures voor zomerbanen zijn dan vorig jaar. Het bureau heeft 21.000 vacatures openstaan. Tempo Team zegt dat postbezorg op nummer 1 staat in de lijst van meest uitgevoerde vakantiebanen. Werken in de horeca en schoonmaken staan op 2 en 3. De internationale coalitie tegen IS zegt flinke successen te hebben geboekt in de Syrische stad Raqqa. De coalitie, die onder leiding staat van de Verenigde Staten, voerde gisteren 16 luchtaanvallen uit op de stad die door Islamitische Staat eerder werd uitgeroepen tot hoofdstad van het kalifaat. VS zegt dat de aanval van gisteren een van de zwaarste acties tegen IS is sinds de strijd werd aangebonden. De bombardementen hadden tot doel om de infrastructuur van IS te beschadigen... en te voorkomen dat de terreurgroep binnen Syrië militair materieel kan vervoeren. In Hogeveen zijn afgelopen nacht opnieuw branden geweest... waarvan de politie vermoedt dat ze zijn aangestoken. Een kerven en een aanhanger gingen in vlammen op. De afgelopen tijd zijn er vaker brandstichtingen geweest in Hogeveen. Eind mei waren er drie branden in één nacht... en ook daarvan vermoedt de politie dat er opzet in het spel is. Het is nog niet bekend of de branden door dezelfde daden zijn gesticht... of met elkaar in verband staan. Padgasten die gisteren naar het stand in Zandvoort en Bloemendaal wilden... werden gedurende een deel van de dag gecontroleerd door de Belastingdienst en de politie. Een strandganger die een boete van 25.000 euro had openstaan is opgepakt... omdat hij niet direct kon betalen. Ook trof de politie iemand aan die werd gezocht in verband met een strafzaak. De Belastingdienst nam twee auto's in beslag. De passagiers moesten voor hun terugreis naar huis ander vervoer zoeken... omdat ze nog openstaande belastingschulden hadden. Het weer op veel plaatsen is nog redelijk zonnig en warmt het snel op tot zo'n 30 graden. In de loop van de middag kunnen er zware onweersbuien vallen. Die trekken van het zuidwesten naar het oosten van het land. Komende nacht wordt het droog. Morgen is het zonnig en een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Met maxima rond de 22 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Gorkum staat tussen knoop het Everdingen en Noordeloos 6 kilometer.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 Eh, jazzmuziek die allemaal gaat over de zomer, over ijs. Allemaal dingen die leuk, lekker en mooi zijn. Ja, geen eh, cool jazz, maar mainstream jazz natuurlijk. ja, misschien is het ook wel een beetje cool. we begonnen natuurlijk weer met Bebel Gilberto Summer Samba of So Nice. mooi nummertje om mee te starten. En dan gaan we door naar ja, wat wij wel weer noemen de echte jazz. Randy Weston. Amerikaanse jazzpianist. Eh, eh, ze heeft een beetje de stijl, eh, een beetje Duke Ellington, Thelonious Monk-achtig. En heeft een cd gemaakt, LP Little Niles. dat was in 1958. Daar staat een leuk nummer op, Nice Eyes. was eh, Randy Weston. En eh, ja, dat, toen viel me op. Eh, volgende week is natuurlijk Noordzee Jazz Festival. En ik zag daar een naam bij staan van een tijd geleden. Sergio Mendes, die komt ook optreden. En dat vond ik wel grappig, want die heeft ooit de, de, de tekst geschreven... bij een lied van Honey Mancini. Slow Hot Wind. ik vind het leuk om van Sergio Mendes dat nummer nu is te draaien in zijn bewerking. Slow Hot Wind. Dus eh, allemaal naar het Noordje eh, Jazz Festival. Nou ja, allemaal. Het is vrij prijzig natuurlijk een kaartje. Maar zeker de moeite waard. Een ander eh, nummer wat door veel mensen gespeeld wordt... Uh, Toets Stielemans heeft het gedaan, maar te veel om op te noemen... wordt ook gespeeld door orkest van Woody Herman. The Summer of 42. Amerikaanse jazz, clarinetist, eh, alt- en sopraansaxofoon, eh, zanger en big band eh, dirigent, zou ik maar zeggen. mooi nummer, The Summer of 42. Eigenlijk een soundtrack, een film soundtrack, gecomponeerd door Michel Legrand, maar door diverse jazz, jazzmuziek op cd of plaat gezet. oh ja, toen net had ik het over Randy Weston. De man is geboren in 1926, maar staat ook op het podium eh, bij de Noord eh, eh, Jazz Festival. Ik geloof op za aanstaande zaterdag om een uur of vijf. Samen met Bill Harper. Twee oude mannen met echte jazz. Ehm, ja, tijd voor iets vocaals zou ik zeggen. Sousia citroen, peel me grape. You got to whine me and darn me. Don't try to fool me, true me, eat or amuse me, or lose me. I'm getting hungry. Peel me a grape. Pop me a cork. French me a fry. Crack me a nut. Bring a bowl couple of bonbons, chill me some wine, keep standing by, just entertain me, champagne me, show me your love. mooie stem van uh, eh, Susha Citroen, Peel Grape. Zat op een cd, verzameld cd, vrouwelijke stemmen uit de 21ste century. Nou, dat uh, eh, belooft wat natuurlijk. Dan komen we terecht bij Jack McDuff, brother Jack McDuff, om precies te zeggen. En die heeft Ice Candy gecomponeerd en gespeeld. Oliver Nelson, de, de bekende Amerikaanse componist, arrangeur, dirigent, eh, bandleider en jazz-saxofonist. Echt een, eh, groot kanon. Allerlei eh, soundtracks geschreven, met heel veel jazzmuzikanten gespeeld. En heeft ooit een hele mooi album gemaakt. The Blues and the Abstract Truth. En daarop staat ook het prachtige nummer Stolen Moments. Oliver Nelson en dit was Mrs. Fine. Mooi nummer. Wat ook heel fijn is, is Davina en de Vagabonds Prachtige naam alleen al. En eh, heb je, wil je deze lieden zien met elkaar... dan moet je ook weer naar het Noordzee eh, Jazz Festival. Want eh, die spelen daar. ik ga er wat van draaien. Defina en de Vagabonds. De, de, zangeres Defina Sowers. Eigenlijk een beetje een stem vergelijkt met Adele, Amy Winehouse, Etta James en Bessie Smit. mooi muziek gemaakt heeft. Hebben een nieuwe cd uitgebracht, Sunshine... Ik wilde eerst dat nummer draaien, maar ik zie dat de zon nu net weer weg is. Dus ik kies voor een oude cd. En die cd heet, dus een cd uit 2007, Under Lock and Key, Shipwrecked. I must admit my ship surrender. I'll wear my heart right on my sleeve for you to notice when my ship is sinking. Forever after, watch me leave. I'll dilly dally, dilly dally to the bottom bottom of the sea. houden wel van de muziek van Davina en de Vagabonds. Eh, dus ook weer op het North Jazz Festival. Eh, iets heel anders is een, eh, bekende componist. Norrie Paramore. Staat ook vaak op crime jazz cd's. En die heeft een nummertje geschreven. een thema voor een zomerplek place. A team of a summer place. vond het wel een mooi introotje om eh, de volgende nummertje te introduceren. Eh, en dat is Hans Steeuwen. Hans Steeuwen, de bekende cabaretier, heeft, ooit, eh, heeft ook een jazz-cd gemaakt. En uh, daar, daar, gaat hij de band voorstellen. En dat zijn niet de, de meest, minst bekende namen. Luister maar. Hans Steeuwen, ik ga hem even opzoeken waar ik nu heb staan. Hans Steeuwen, The Lady is a Tram. Ik ga nog een keer zeggen wie het allemaal zijn. Deze rare mensen. Op de contrabassa Shavaziani Oh ja, yeah, oh ja, yeah, oh ja, yeah, oh ja, oh ja On drums, Joost Kroon. Op de piano, Gideon van Gelder. On the guitar, Jesse van Ruller. roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, heerlijke naam. On saxofoon, Benjamin Herman. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. She gets hungry for dinner at eight. Loves the theater, but she never comes late. She'd never bother with someone she'd hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like dice games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. She won't dish the dirt with the rest of those girls. That's why the lady is a tramp. She loves the free without care. She's broke, but that's okay. Hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp, yeah. She gets much too hungry to wait for dinner at eight. She adores the theater, but she never ever comes late. She never messes with anyone she would hate. That's why that lady is a tramp. hungry for dinner at eight. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. why this chick is a tramp. <laughs> she doesn't like crap games with barons and earls. without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damn. That's why the lady is a I'm tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Jeter's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings. isn't a fake. No fakes. Dial up to rowboat with you and your wife in Central Park Parkway. <laughs> she goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green, green grass, grass, under her shoes van Hans Steeuwen zijn natuurlijk doorgeschakeld naar Tony Bennett en Lady Gaga. Deze twee hebben ooit eh, op een, een, cd van Tony Bennett samengezongen. Duets 2, dacht ik dat het was. En dat was een van de mooiste nummers die daarop stond. En dat heeft aanleiding gegeven om nog eens een hele nieuwe cd te maken. Cheek to Cheek. En eh, daar zou ik nog het nummertje van spelen. Want de Tony Bennett en Lady Gaga treden op in onze contraien. Ik dacht iets uh, op het Noordse uh, eh, in Gent binnenkort op 12 juli. En in Rotterdam Noordzee Jazz Festival natuurlijk. Van de cd Cheek to Cheek Anything Goes. In olden days a glimpse of stocking was looked down as something shocking now hey Memphis too, who once knew better words, now only use four letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today. And day's night today, and black's white today. And most guys today, the woman prize today. Are just silly gigolos. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to when we propose. we're bound to answer when we propose. Anything goes. Anything goes. Anything goes. Anything goes. Ja, wil je Lady Gaga en Tony Bennett, de oude Tony Bennett, live zien? Ik heb het even nagekeken in het speelschema. Vrijdag 10 juli om half negen in Rotterdam, Noordzee Jazz Festival. En 12 juli het Gent Jazz Festival. Nou, prachtig toch? Eh, ja, we zitten bij het thema uh, warmte, zomer. En als het echt heel verschrikkelijk heet is, waar kan je dan het beste zijn? Nou, er is maar één iemand die daar antwoord op geeft. Dat is Stacey Kent. Dan ga ik even kijken of ik hem vinden kan. En die heeft een prachtig nummer gemaakt. De Ice Hotel. Just now I think the Arctic will suit us well. Let's you and me go away to the Ice Hotel. built it all steady minus five degrees. What other place could serve our needs so well? Let's you and me go away to the Ice Hotel. Stacy kent eh, van de cd Breakfast and the Morning Tram. Eh, ijshotel, als het echt heet is, waar wil je dan liever zijn dan in een ijshotel? Ja toch? Je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Mijn naam is Auke Beuving en we hebben jazz gedraaid die te maken had met de zomer. Die te maken had met lekkere dingen die je tijdens warm weer kan nuttigen. Zoals ijs en drankjes. En ja, het laatste nummertje zijn we weer aan toe. En ik had laatst in mijn filmprogramma, een, eh, doe ik altijd ook een, een, een liedje wat onder een reclame is geplakt. En toen was dat een reclame van Dolce Gabbana, een parfum. En daar zat een zangeres onder. Ik heb dat opgezocht. En dat, die zangeres heette Mina. En die heette Mina Massini. Een Italiaanse zangeres, geboren in 1940. En dat is eigenlijk een hele bijzondere stem. Toen ben ik dat eens gaan uitzoeken. Die, mevrouw heeft ontzettend veel cd's gemaakt. Heel veel Italiaanse, maar ook een aantal eh, Engelse of Amerikaanse. American Songbook bijvoorbeeld. En eh, Mina Sing Sinatra. Kortom, en dat is een bijzondere stem. Ik wil er toch nog wat van laten horen. Het is mijn laatste nummer. En dan wens ik jullie een hele fijne zondag. Ga mooie dingen doen. Geniet nog zo van het mooie weer zolang het droog is. Het is in ieder geval een beetje donker aan het worden hier. En ja, we zien elkaar weer terug. In ieder geval morgenavond tijdens het filmprogramma. En anders de volgende keer op een zondag. Uh, eh, goeie zondag. En we gaan eruit met Mina. Anyway, anytime, anywhere. You could live tomorrow. fly to Mandalay.